Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Funky. Langstraat. Langstraat. FM. En welkom. En alvast een bijzonder fijne zaterdagavond gewenst tot 7 uur is dit de show met Boordewolf Funk, Disco en Soul op Langstraat FM. Welkom alvast, dit is Langstraat FM Funk Night. We trappen af met Patty Austin's Honey for the Bees. Patty Austin, 1985 maxi-single. Geschreven door Alison Moyer natuurlijk, die het nummer een jaartje eerder ook zelf uitbracht. Langs hadden we een Funk Night, dit komt uit de playlist. Centerfold. En dan bedoel ik natuurlijk dat Minneapolis eh, Centerfold en niet, niet de Nederlandse damesclub natuurlijk. Bijna tien over vijf. Hier is Jam, En daarna hoor je Morris Star hier bij Langstraat FM. Just people crowding the room. Where do they all come from? Did you see that lady wearing the balloons? You know we're gonna have some fun. everybody here knows you gotta let Everybody come love. wild, different colored hairstyles. It's all about an attitude. It's a real strange planet. They take for granted they've never. City Girls. Langs hadden we een Funk Night. Dadelijk hoor je de Jacksons met Shake Your Body. De Mufflin remix daarvan. Mufflin ja. Dit is in ieder geval Bruce Grant. Enough is enough. Italiaanse DJ die dit eh, heeft geremixed. Heet dan ook de DJ Friendly Version van Shake Your Body. Ik denk 2015. en dit is Count Function. Can I go with you? Een nieuwe maxi zou ik bijna zeggen, maar hij is ja, een, gewoon een 7-inch single, dus een kleine dus. Komt uit Frankrijk, Funky B. is it En come on, get down. System. This is for you, for you bij Langstraat FM Funk Night. Dit is een LP-track van eh, Change, Got My Eyes On You in 1984. Hierna hoor je daar Crash and Temptation, Sensation. Langstraat we Funk Night tot 7 uur vanavond. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenbeurs in Peters praten. Temptation Sensation. 10 voor 6. Souvenir nu bij langs en Funk Nights. Way Bennett Jr. 1985. When You Hear Love Calling. We gaan het eerste uur besluiten met T-Connection. I've got you news. <laughs> I got news for you today. You hear love calling. Oh, Ray Bennett Jr., souvenir 1985, When You Hear Love Calling. Zo, we gaan het nieuws. Van 6 uur en na 6 uur zijn we weer terug met deel 2 van aflevering 117 van Langstraat FM Funk Night van deze 1 februari 2020. Tot zo! Suddenly, it seems my looks dry. You're crazy. I'm gonna lay down die. I got news for you. I know what I got to do. I just throw all my cares away and see a brand new day.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 Klein Bouwmaterialen in Kaatsheuvel voor alle bouwmaterialen, bestrating, tegels en sanitair. Verbaas u in onze showroom of bezoek de Bouwpartnershop met gereedschappen en bouwmaterialen. Voor de professionele bouwer en serieuze doe-het-zelver, kijk op bpgjaclein.nl. Voor iedereen die het beter wil. Langstraat FM. Langstraat FM. Nieuws. Dit is Jos met het Radio Nieuws. In een voorstad van Johannesburg in Zuid-Afrika zijn negen illegale mijnwerkers uit Lesotho doodgestenigd door een groep rivaliserende mijnwerkers. Een tiende persoon is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. In Zuid-Afrika werken tussen de 8.000 en 30.000 illegale mijnwerkers die in tunnels en putten graven die buiten gebruik zijn. Ze worden steeds vaker aangevallen door benders. De drie Nederlandse piloten die werden aangehouden in Argentinië nadat meer dan 80 kilo cocaïne in een vliegtuig was gevonden, mogen naar huis. De KLM heeft dit bevestigd na berichtgeving in de Telegraaf. Wanneer ze naar Nederland vliegen wordt vanwege hun privacy niet bekendgemaakt. Afgelopen maandag werd bekend dat het OM in Argentinië ze niet gaat vervolgen. Het heeft tot vandaag geduurd voor alle formaliteiten om het land te mogen verlaten waren afgewikkeld. In een appartement in de Canadese stad Toronto, dat via Airbnb verhuurd was, zijn bij een schietpartij drie mensen om het leven gekomen en twee gewond geraakt. De dodelijke slachtoffers zouden drie jonge mannen zijn. De politie zegt nog geen idee te hebben wat het motief voor de schietpartij was. In Toronto waren het afgelopen jaar een kleine 500 schietpartijen met meer dan 40 doden tot gevolg. Op de luchthaven van Dallas in de Amerikaanse staat Texas is een passagier uit een vliegtuig van American Airlines gezet omdat hij weigerde een gasmasker af te doen. Medereizigers waren bang dat hij stiekem iets aan boord had meegenomen en het masker droeg om zichzelf te beschermen. De vlucht liep uiteindelijk een klein uur vertraging op. De man kon een uur later alsnog mee met de volgende vlucht naar Houston. Dit keer zonder gasmasker. Het weer bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. Het is met 10 tot 12 graden vrij zacht en er staat een matige, aan zee en op de wadden vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.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 Dit kan ze op de lange termijn. Celstraf voor het redden van mensenlevens. Voor ons onvoorstelbaar, voor Sarah en Sean in Griekenland de realiteit. Kom met Amnesty International in actie tijdens Right for Rights. En schrijf bij jou in de buurt een brief tegen dit onrecht. Waar? Kijk op amnesty.nl. Als, eh, als iemand me de stad in Dan had ze altijd wel iets waardoor ze niet mee kon. Tot ik niet eens meer naar buiten durfde. En ik haar steeds minder zag. Ik, ik wilde wel praten, maar... Maar hoe begin je? En dan ineens staat er iemand voor de deur. Ja, en dan ga je samen praten. Eén op de vijf mensen heeft een angststoornis die hun leven beperkt. Er samen over praten helpt. Weten hoe? Kijk op heyhetisoké.nl. Hey, het is oké. Maak het bespreekbaar. Funknight. Can't settle less. Can't be timid, can't be naive. You gotta be sharp and you gotta believe. It. Get live, y'all. Let's get live. You might turn to ash, you might turn to dust, but you know where you're going when your time is up. You better get going, better come alive. Can't be half-stepping if you ain't Get live, y'all. Let's get live. You got two superpowers in a real big race. All land, in the land, up in space. You don't understand what the race is all about. Universal domination and the art of it out. Get live, y'all. Get live, everybody. Politicians talk about arms control. Shut down some people plan. Party people talk about bunk and Say, bro, where the party at? Get live, you get got the at the door, and they wanna get more. I, to get high, get high. From dusk dawn, work hard all day, in time, little pay. Now just when you time for a little rest, here comes the band, here comes the gas. Damn, gotta go high, brand new car real fast, too can't buy no so you got to get a part-time job to pay your bills. I know you don't want to, His wife is mad, can't buy a new dress. So he works real hard, now he's just about dead. Wife still naked, busy in bed. She lies, she lies, I gotta go shop, cause my box is low. I go to the supermarket where my friends go. Discount prices in the window on sign. Get inside, they got long, long lines. Damn, they got long lines. They say our prices are very low, but this item is still. I just could not believe my eyes when the cashier rang my bill. It was like... Politicians talk about arms control. Party people talk about rock and roll. Are you with it, party people? We'll sing that song now. Who that? Who that? Who that trying to get lost? Say what? Who that? Who that? The ladies said they want to dance. That's right. That pretty little mama you have been watching all night, man. Now here's your big chance. I am getting live at 85. Huh. I'm gonna kick up my heels all through the years. I am getting live at 85. Kick, kick, just turn it up. Just turn it up. I'm here, I got soul, I got class. And the grass is still green. Just like a chick trying to follow across no jive. Went to see my old in my neighborhood. Ran into my old friend John He said, my man back. I said, John you know that ain't right. Yogi Star, Get Live 85. De opener van uur 2 van Langs and Funk Night 117, 1 februari 2020. En dit is een souvenir, Jocelyn Brown. Komt in 1981, hier is Too Tough. Saturday Funk Night. Beat 16 was dat. En dit komt weer uit de playlist. Hier is Melba Moore. En zo heet het nummer. fusion. En heeft heel wat funkplaten gemaakt, ook zoals Auto Drive, Rocket in de jaren 80. En dit is ook ja, niet al te bekend. Was niet al te bekend. Obsessions hoorde je van Herbie Hancock. En dit, dit zijn de Mary Jane Girls. is Girlfriend. to you. Kiss your boy all over when you want me to. Let me be your girlfriend. Let me show you how. Eh, de jongens van The System. You are in my system. American Gypsy was dat. Drie over dus langs hadden we een Funk Nights. Nog tot 7 uur en na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Uit de playlist komt dit, de Jones Girls. Die eh, waarschijnlijk wel kent van Nights Over Egypt. Dit zijn ze met het zeer funky Keep It Coming. Keep it coming. little street crime. I hadn't seen her in a very, very, very long time. No big thing, she was game. But when she was, was like a dream. She walked was a loving woman, Could not resist it when she spread her charm. It was only hit and run, but it was sure. so nasty. You're too intense when you wear those tight jeans, hugging those sexy When I see you, I just undress you with my eyes. Take them off! Lay down beside me. Take them off! Come and ride me. Ride! Get down. gemakkelijkste muziek om te beluisteren, maar heerlijk toch in dit programma. Prince Charles en de City Band was dat en Skin Tight Tina, heerlijke funk. En dit is de maxi-versie van Straight from the Heart van de Fat Larry's Band. There is something that I want to say to you Since I met you I feel so brand new Never in my lifetime have I felt this way Please believe me when you hear me say There's no other who could satisfy me better I know we could have a good thing together My love is Oh yeah believe me, it's a love that's real. My love is Baby, Want you to know just how I feel. Girl, I like the way spending all my time. What a pleasure just to say you're mine. It's a feeling like a fantasy come true understand me when I say to you There's no other could satisfy me better All this love I feel will last forever My love is gone Fats Larry's Band Straits from the Heart 1983. En dit is een souvenir uit 1983. Key ID. Come and get it. Langstraat, Langstraat FM Funk Night. Makkelijker gezegd, de funky. Tot 7 uur, iedere zaterdagavond tussen 5 en 7 op Langstraat FM. Dadelijk hoor je nog Charlie Singleton en Squares hier op de zaterdagavond. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. scenes when I drive. All the traffic seems to move to the side. It doesn't matter what the case may be, they just move out the way for me. And sometimes it seems when I walk, the competition just talks and talks. It doesn't matter what this walk about, I'm gonna honk until I turn it out. Time. the day we try. Everybody's late. I drive. I am a mistake. heerlijke funkplaat. Charlie Singleton was dat. When I Dry. Speciaal voor Suzanne Kramer, die uh, deze week haar rijbewijs heeft gehaald. Gefeliciteerd, Suzanne. En dit is Crash, Don't Mess With My Heart. Dadelijk na het nieuws van 7 uur hoor je Peter Sterrenburg. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan. En nog een fijn weekend en een fijne, ja, funky week. Maak er een funky week van. in the air. The magic I once felt just isn't there. No, we were once so happy, like kids on Christmas Day. Now you're taking my love for granted, so I say. maakt door.